Lot Lewin met het NOS Journaal. CDA en ChristenUnie-programma komt om de laatste vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog te bergen. Er zijn naar schatting nog 30 tot 35 geallieerde vliegtuigwrakken met vermiste soldaten. Die liggen verspreid over heel Nederland, bijvoorbeeld in het IJsselmeer of op ongebruikte grond. Veel gemeenten willen die niet bergen vanwege de hoge kosten. Daarom willen de partijen dat het Rijk de verantwoordelijkheid neemt en opdraait voor de kosten. Ze vinden dat dat recht doet aan de soldaten die hun leven gaven voor de vrijheid. Binnenkort praat de Tweede Kamer hierover. In Mexico is een journalist doodgeslagen. Het is de derde moord op een Mexicaanse journalist in twee weken tijd. De man werkte voor een landelijke krant en schreef onder meer over criminaliteit. De regio waar hij werkt wordt geteisterd door rivaliserende drugsbendes. In januari werd daar ook al een journalist vermoord. Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De politie heeft in het oosten van de stad Groningen een man in zijn been geschoten. De man had een steekwapen bij zich en was volgens de politie niet benaderbaar. De agenten losten eerst een waarschuwingsschot. Daarna werd hij in zijn been geschoten. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het noodweer van gistermiddag en gisteravond heeft op verschillende plekken in het land geleid tot flinke overlast. In Lange Zwaag en Deventer waaiden veel bomen om door een windhoos. In Barendrecht en Ede stortten daken in door het vele regenwater. En in Terwolde raakte een vrouw gewond toen een boom op haar huis viel. Door blikseminslagen kon een aantal treinen niet rijden en waren er in Almere twee woningbranden. Het weer, de ochtend start vrij zonnig. Later ontstaan er stapelwolken en valt er lokaal een regen- of onweersbui. Opnieuw met kans op hagel en veel regen. Het blijft warm met 26 tot 29 graden. En ook donderdag weer warm en kans op buien met onweer en veel neerslag.